moet met het RMS Journaal. Bij een fabriek voor verpakkingsademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de brandweer eerst niet wist welke stof er was vrijgekomen... kregen de inwoners van Franeker in een NL-alert het advies binnen te blijven... en ramen en deuren dicht te houden. Dat advies werd vannacht ingetrokken omdat de brandweer niets verdachts heeft gemeten... rondom het bedrijf in Franeker. De Britse premier May en voorzitter Juncker van de Europese Commissie willen haast maken met de brexit-onderhandelingen. May heeft gisteravond met Juncker in Brussel gedineerd. Beide partijen zijn het vooral niet eens over hoeveel de Britten moeten betalen als, ze als compensatie voor een vertrek uit de EU. Hoe ze nu denken de onderhandelingen te versnellen is onduidelijk. Er zitten rekenfouten in het onderzoek naar de milieueffecten... en de geluidsoverlast door de uitbreiding van Lelystad Airport. Staatssecretaris Dijksma geeft er een brief aan de Tweede Kamer toe... dat op sommige plekken toestellen lager vliegen... en met meer motorvermogen dan eerder gemeld. Ze laat de berekeningen corrigeren, maar denkt dat de aanvliegroutes en de planning niet veranderen. Vrouwen melden zich vaker ziek op het werk dan mannen. Volgens het CBS geldt dat voor alle leeftijdsgroepen... maar vooral in de groep werknemers tussen de 25 en 35 jaar. In die leeftijdscategorie zitten vrouwelijke werknemers... gemiddeld ruim 4 van de 100 dagen ziek thuis. Het dubbele van mannen die net zo oud zijn. Deels is dat te verklaren door ziekte tijdens de zwangerschap of na de bevalling. Ook denkt het CBS dat vrouwen zich vaker ziek melden als hun kind ziek is. Het weer nog, is helder vannacht, maar door de warme lucht wordt het niet kouder dan zo'n 12 graden.